Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse overheid zegt niet te kunnen voorkomen dat F-35 onderdelen die hier worden gemaakt via de VS alsnog in Israël terechtkomen. Na een rechterlijke uitspraak levert Nederland niet meer direct aan Israël... maar via een omweg gebeurt dat nog wel. Daarover dient de komende dag een kort geding. Mensenrechtenorganisaties vinden dat de regels voor de export van F-35-onderdelen... verder moeten worden aangescherpt. De Nederlandse overheid zegt dat er met de VS geen afspraken te maken zijn... om te voorkomen dat de onderdelen naar Israël gaan. De Europese regeringsleiders zijn het eens geworden over de verdeling van een aantal topfuncties. Wat hen betreft kan Ursula von der Leyen voorzitter blijven van de Europese Commissie. Maar het Europees Parlement moet daar nog wel mee instemmen. De Portugese oud-premier Antonio Costa wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Dat is al wel zeker. En premier Kaja Kallas van Estland wordt, als het parlement ermee instemt, de nieuwe buitenlandschef van de EU. Vannacht is bij CNN het eerste verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Biden en zijn uitdager Trump. Het begint om drie uur. Het is voor het eerst dat er al een verkiezingsdebat is... nog voordat de kandidaten officieel door hun partij zijn voorgedragen. Om het debat niet zo chaotisch te laten verlopen als vier jaar geleden... is er deze keer geen publiek bij en staat de microfoon van degene die niet aan het woord is uit... Verwacht wordt dat de 78-jarige Trump zijn drie jaar oudere rivaal zal aanvallen op zijn mentale en fysieke fitheid. Omgekeerd zal Biden Trump aanvallen op zijn standpunten over abortus, de kapitoolbestorming en zijn veroordeling in de zaak Stormy Daniels. Het weer.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 Die without you summer, keeping warm. I'll remember it every restless night. We were so young then, we thought that everything we could possibly do was right, and we moved. to. And tell me, when did the light die? hurt you. I swear I didn't mean those things I said. I never meant to do that to you. Next time I keep my hands to myself instead. Oh, does she love you? What do you want to do? Does she need?